Na een bocht stond de auto in Riethoven ineens stil... De politieauto knalde er bovenop. Daarbij werd de man uit de auto geslingerd. De agenten in de politieauto bleven ongedeerd. Ze hebben nog geprobeerd de autodief te reanimeren, maar vergeefs. Arbeidsmigranten in Nederland moeten beter worden beschermd, vinden de SP en de ChristenUnie. Ze hebben een plan opgesteld om uitbuiting van buitenlandse werknemers tegen te gaan. Zo vinden de partijen dat uitzendbureaus geen loon mogen inhouden voor huisvesting. Ook zouden uitzendbureaus een vergunning moeten hebben. Tegelijkertijd willen de SP en de ChristenUnie beter kunnen reguleren... welke arbeidsmigranten naar Nederland komen en hoeveel. Al is dat in strijd met het vrije verkeer van personen in de EU. Ze willen ook de loonkosten voor buitenlandse werknemers gelijk trekken aan die voor Nederlanders. Precies een week na de vulkaanuitbarsting op White Island... heeft Nieuw-Zeeland een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Dat gebeurde om 14.11 uur lokale tijd. Premier Ardern prees de reddingswerkers die met gevaar voor eigen leven naar de rommelende vulkaan gingen om de lichamen van de zes slachtoffers te bergen. Het officiële dodental staat nu op 16, al is er geen hoop meer dat de twee mensen die vermist worden nog leven. Meer dan 25 mensen liggen nog met ernstige brandwonden in ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland en Australië. Memphis Depay kan waarschijnlijk niet mee naar het EK voetbal. De aanvaller van Olympique Lyonnais scheurde gisteren een kruisband. Moet worden geopereerd en is zeker zes maanden uitgeschakeld. De kans is klein dat hij op tijd fit is voor de eerste EK-wedstrijd van Oranje... op 14 juni tegen Oekraïne. Het weer.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 stop, can't freezing time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. ZFM. Fijne kerstdagen. Så se nu vad du har gjort. För om du inte blivit född hade vi sluppit en högtidbe. Tomtar, lutfisk och fall med glögg vid någon risig gran. Och som ackompanjemang får man överdoser utav dialektklang. Och när de återigen rullar Kalle Ankas spratt till mer gråt än skratt, ja då vet man att... Nu är det jul igen. Jul, jul, jul. till för de små. När jag minns när jag var liten, det var en mardröm redan då. Vid fem hade de väckt en och vid tolv kom hela släkten. Min morfar och min faster och hennes man med andedräkten. De tvingade en till dans och en massa annat trams. Sen grälade de om vikten av att hålla sams. Jag hade önskat mig dego, kanske lite lego. Men trots allt smussel fick jag bara några pussel. Visst är julen höll, men jag står ändå leende och skrattar och bryter och sinnessjukt beteende. För här finns inte plats för någon variation trots att tomten och hans annan borde gå i pension. Alltid samma terror, år efter år och ens enda tröst är att ta sig en ton. Som man tar snaps efter snaps och man rumlar hem när man är packad som människor den 23 december. Så när man griper om dasset som en chef sin ratt och suckar matt, ja då vet man att nu är det jul igen. en stor yla som en skalad kattmat om stilla natt, ja då vet man att Nu är det jul igen, jip, jip, jul nothing in my life.